Freddy van met het NOS Journaal. Cel wegens het bezit van grote hoeveelheden kinderporno. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist. De man zit al een half jaar vast nadat in zijn computer 130.000 foto's en duizenden filmpjes met kinderporno waren gevonden. Minister Clinton is in Tripoli om steun te betuigen aan de nieuwe Libische machthebbers. Het is het eerste bezoek van een Amerikaanse minister aan Libië sinds de val van kolonel Gaddafi. Clinton heeft nog eens 11 miljoen dollar, aan hulp toegezegd. Een deel daarvan wordt besteed aan het opsporen en vernietigen van wapens van het oude regime. Clinton blijft naar verwachting maar enkele uren in Libië. De Israëlische militair Gilad Shalit is henigd met zijn ouders in Israël. Hij kwam vanmiddag in goede gezondheid in uniform aan op een luchtmachtbasis waar zijn familie op hem wachtte. Vanmorgen was hij na vijf jaar gevangenschap door Hamas vrijgelaten aan de Egyptische grens. Van daaruit is hij overgebracht naar Israël. Intussen worden bijna 500 Palestijnse gevangenen vrijgelaten op de grens met de Palestijnse gebieden. De Europese Unie heeft een bezoek van de Oekraïense president Janukovic aan Brussel afgezegd. Reden daarvoor is de kritiek die de Unie heeft op de veroordeling van oppositieleidster Timoshenko. Het proces tegen haar zou politiek gemotiveerd zijn. Janukovic zou Timoshenko ermee buitenspel willen zetten. Timoshenko is veroordeeld tot zeven jaar cel wegens ambtsmisbruik. En er gaan minder mensen dood aan malaria. In de afgelopen tien jaar daalde het aantal doden met 20% tot bijna 800.000 in 2009. In een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie staat dat vooral jonge kinderen in Afrika aan de ziekte sterven. De daling komt vooral door preventiemaatregelen zoals muskietennetten.